Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het beursplein de hooligans. Die schreeuwden leuzen tegen terrorisme en tegen migratie. Op het plein waren burgers bijeengekomen om bij de Bloemenzee stil te staan bij de aanslagen van dinsdag. Toen honderden in het zwart geklede en gemaskerde hooligans het plein opkwamen en extreemrechtse leuzen schreeuwden, werd de sfeer gespannen. De ME wist de hooligans met waterkanonnen van het plein in Brussel te verdrijven. De Belgische politie heeft vanmorgen opnieuw huiszoekingen gedaan in verband met de aanslagen in Brussel. Er waren 13 invallen in Brussel, Molenbeek, Mechelen, Anderlecht, Laken en Duffel. Negen mensen zijn opgepakt voor verhoor. Vijf van hen zijn daarna weer vrijgelaten. De rest zit nog vast. Het federaal parket heeft nog geen details bekendgemaakt over de huiszoekingen. Vrijdag werd een man in Schaarbeek opgepakt en daarbij in zijn been geschoten. Hij wordt nu officieel verdacht van terrorisme. De paus heeft in zijn traditionele paastoespraak stilgestaan bij het terrorisme. Hij noemde het een blinde en vrede vorm van geweld die nog steeds bloed vergiet in verschillende delen van de wereld. Als voorbeelden noemde hij de recente aanslagen in België, Turkije, Nigeria, Tjaad, Cameroen, Ivoorkust en Irak. Ook vroeg hij aandacht voor het lot van vluchtelingen. De UNESCO, de culturele organisatie van de VN, wil zo snel mogelijk naar de Syrische stad Palmyra om te zien wat daar nog overeind staat. De stad werd vandaag na wekenlange gevechten heroverd op IS. Tijdens de bezetting heeft IS veel vernield in de historische stad. Er zijn onder meer tempels en eeuwenoude zuilen opgeblazen. Het Syrische leger noemt de herovering van Palmyra het begin van de val van IS. Het weer nog te trekken enkele buien over het land, mogelijk met onweer.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 En inderdaad, de grote vraag, are you with me? Je de Last Frequencies zo vlak na het nieuws en weer van 4 uur. Het derde uur oh, met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we Pit Report. Eh, we hebben natuurlijk weer wat nieuws uit de Formule 1 en zeker met name eh, over het kwalificatiesysteem wat niet iedereen bevalt. Wat een rommeltje. We hebben natuurlijk ook nog eh, sport kort. Wellicht eh, een stukje nog zeilen, dan wel WK Matchplay. En dan hebben we het over golf. we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week. En dit is echt toch de laatste keer dat ze in de aanbieding is. Dolly! Dolly in de aanbieding, jazeker. Om half vijf. Het gedicht van de week. Ja, het kan natuurlijk niet anders dan dat het in het teken staat van Pasen. Het is wel een vrolijk, het is weliswaar een kort, maar vrolijk gedicht. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Eh, de wedstrijd eh, in de derde ronde van de European Hockey League... tussen Kampong en Roodwijs Köln is geëindigd in 5 tegen 1. En we gaan zometeen natuurlijk ook voor u de, de voorjaarsklassieker... en dan hebben we het over wielrennen Gent-Wevelgem voor u volgen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Zo is maar net, en dat op eerste paasdag. Oh. Op de radio is een kijkje op de radio is een een Ja, op eh, eerste paasdag mag je zeker niet ontbreken natuurlijk, hè. Het kuikentje piep, je hoort hem bij CFM. <laughs> Echt goed hoor, uh, Albert-Jan. goed verzonnen. Dat filmpje is nog leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, je deed het lekker mee hoor. Wil je trouwens eh, Albert-Jan zien meedoen?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 En dan uh, eh, CFM aan hebben en deze muziek uit de luidsprekers horen. Mmm, heerlijk. Jorge Kaigo en Here For You. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Albert-Jan, heb jij nog wat eh, nieuws rondom de Formule 1? Altijd. Mogelijk over kwalificatie of zo? Ook, altijd, het is altijd nieuws uit eh, de, de, wereld van de, de Formule 1. Allereerst Allereerst, Williams was vorig jaar achter Mercedes en Ferrari de best of the rest in de Formule 1. Maar de Britten hebben het idee dat ze deze winter een plekje gezakt zijn in de pickorde. Het Toro Rosso van Max Verstappen en Carlos Sainz Jr. is nu nummer 3 team, al dus technisch directeur Pat Simmons. Toro Rosso heeft ons echt verrast. De rest was ongeveer net zo sterk als we hadden verwacht. aldus Simmons terugblikkend op de Grand Prix van Australië. Tijdens de testweken konden we Toro Rosso niet zo goed inschatten... maar nu weten we dat ze voor ons staan. Daarna komt Force India, dan wij en dan Red Bull. Toch eh, is er geen paniek in het Engelse Grove... waar de fabriek van Williams is gehuisvest. Simmons, dit was pas de eerste race. We zullen zien hoe het op de andere circuits eh, gaat. Al dus mm, Pat Simmons, de Williams-directeur. Nou, eh, het, het, ja, laten we zeggen, de, de, moet je dat zeggen? Ja, de het verhaal rond die kwalificatieproblemen bij de Formule 1... dat blijft maar eh, eh, heen en weer gaan. Want dan is dat weer een compromis, dan is dat weer een compromis. Maar het laatste compromis wordt door de eh, Formule 1-teams geweigerd. Het Formule 1-kwalificatiesysteem Nieuwe Stijl... die in Australië geïntroduceerd werd en flopte... blijft gehandhaafd door de stemmen van Red Bull en McLaren. Nog voor de eerste Formule 1-race van 2016 was het door de teams besloten... dat de kwalificatietraining door middel van een constante eliminatie moest veranderen. Zodoende zou voor de aankomende Grand Prix in Bahrein het oude systeem terugkeren... waarbij na afloop el na van elke heat de startposities van een aantal coureurs bepaald wordt. In een overleg afgelopen donderdag werd het idee door de autosportorgaan FIA omgevormd tot een compromis... waarbij in de eerste twee heats nog steeds constant coureurs uitgeschakeld eh, zouden worden... maar de derde sessie zou verlopen als het vorig jaar. Volgens motorsport.com stemden Red Bull en McLaren tegen dat plan waardoor het eh, nieuwe systeem voorlopig toch gehandhaafd blijft. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. We laten, ons, we laten ons verrassen tijdens de start of de kwalificatie van de Formule 1 in Bahrein. Tot zover het nieuws over de Formule 1. Jawel, hij werd eh, aangevraagd. Deze plaat van de Raw Bands. Clouds Across the Moon. This is the intergalactic operator. Can I help you? am trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? ze ineens eh, de verbinding kwijt. Ja. Helaas, geen connectie meer. <laughs> Jorden de Roband uit de jaren 80 en de Clouds Across the Moon. We draaien hem op verzoek. Ja, de zomer komt eraan, albert Heerlijk. kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. <laughs> Nee, hè? Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh, op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeten je radio lekker meenemen naar het strand eh, van de zomer. En genieten van de muziek van CFM. Waaronder Play That Sex. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run that back. You can talk that talk, but can you play that sack? a boss last night, buying out the bar. Said I could ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You could drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Woo! Oh, hey, give it to me. Baby, maybe you can get like, boy, stop. Run that back. Goddamn, you fine, but can you play that sax? Met a smart ass dude, Mr. Know It All. Think you got floored down to the formula.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 Eh, we, gaan, we gaan naar Amerika, maar het gaat wel over Australië. En eh, met name voor de golfliefhebbers, want vanavond is de ontknoping van het WK Matchplay. En dat zal Joke ook wel interesseren, denk ik. Ja. Want er staat namelijk een Australiër in de halve finale. Vier Amerikaanse golfers bereikten zaterdag de kwartfinales van het WK Matchplay in Austin. Geen van hen keert eh, vandaag terug in de halve finales. De nummer 1 van de wereld, de Amerikaan Jordan Spieth... vloog er zelfs in de achtste finales al uit. Daardoor wordt de Australier Jason Day... een van de halve finalisten, de nieuwe leider van de wereldranglijst. Day was in zijn kwartfinale te sterk voor Brooke Koepka... die net als zijn landgenoten Dustin Johnson, Ryan Moore en Chris Kirk... uit het toernooi in Texas verdween. In de halve finale staan eh, vanavond, eh, dus zoals gezegd, de Australiër Jason Day... en de Noord-Ier Rory McIlroy tegenover elkaar. Ik vind dat persoonlijk wel jammer, want eh, Jason Day is nu nummer 1 van de wereld... Ja, en Rory McIlroy de nummer 2. Dus dat zou leuker zijn als die elkaar in de finale tegenkwamen. Maar ze staan in de halve finale dus vanavond tegenover elkaar. De Spanjaard Rafael Cabrero Bello ontmoet de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen... die in de achtste finales verantwoordelijk was geweest... voor de uitschakeling van Speed. Dus golfliefhebbers, vanavond schaart u allen voor de speciale sportzenders... om de ontknoping van het WK Matchplay Golf mee te maken. En ik beloof u, het wordt een geweldig gevecht. Ja, mooi bericht trouwens op eh, Facebook hè, van uh, Joke Westerburg. Ja, helemaal geweldig. Uit Australië. Yo. Het kuikentje piep. Ja, we hebben hem al gedraaid hoor. We hebben hem al gedraaid. <laughs> Oh, wat een leuke eh, paasplaat is dat toch hè. Dit is ook zo'n leuke plaats. Jochem Meijer.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 Ik hoop ook dat het de dag van eh, Dolly is. Dat het uh, Dolly-dag wordt. Je neemt me de woorden <laughs> uit de mond. Wat een bruggetje zeg. <laughs> Het dier van de week, daar hebben we het over. Dolly, ja, ik hoop inderdaad dat het haar dag gaat worden. Want dan is, zou, zijn, zou betekenen dat zij dan ook geplaatst is. Want Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en ze is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien, aandacht en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en je gaat dan toch nog door, dan krijg je een tik. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet van kinderen, die zijn haar veel te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. Het dierenhuis zoekt dan voor haar dus een huis met een tuin... waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat, zoals gezegd, graag naar buiten... dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje... En Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags op de maandag tot en met de zaterdag. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. En zo is maar net, Albert-Jan. Ga voor Dolly of eh, een van de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Lekkere muziek nog onderweg hoor in het laatste half uur van dit programma. Gewoon blijf luisteren naar je eigen omroep, ZFM Zandvoort. Met nu uit de jaren 70, Delegation and Where is the Love? you, I guess I'll just pretend I'm better off without you.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 welke Nederlandse band deze plaat ook een keer uitgebracht heeft. Volgens mij was het Timeless. Timeless, wel eens van gehoord? Ik reken hem goed. Oké, okay, bij <laughs> deze dan. Jordan, Where is the Love van Delegation uit de jaren 70.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 De Down Under. Ja, het gaat eraan komen, hè. De Maxdag op het circuit. Ja, klopt. En de kaartverkoop is inmiddels gestart. Af, afgelopen woensdag is de voorverkoop gestart voor de racedagen Driven by Max Verstappen... die op, schrijf het vast op, 4 en 5 juni plaatsvinden op circuitpark Zandvoort. Tijdens dit familie-evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1 en fans van Verstappen dicht bij de Nederlandse Formule 1-held komen. Verstappen geeft verschillende demonstraties met een Scudera Toro Rosso Formule 1-auto... en is ook bij handtekeningssessies uiteraard present. Maar er is meer. Er staan diverse races eh, op het programma... waaronder het Formule 4 NEC NES Championship op het programma. De eerste entree-tickets zijn te verkrijgen via www.verstappen.nl www.verstappen.nl en www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl In de voorverkoop van de racedagen Driven by Max Verstappen... zijn toegangskaarten voor de Formule 1 paddock verkrijgbaar voor 22,50 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 11,25 euro... en kinderen tot en met 4 jaar hebben gratis entree. Ook zijn er gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdtribune... inclusief toegang tot de Formule 1 paddock beschikbaar. Nogmaals, kaarten kunnen worden besteld via www.verstappen.nl... of www.circuit-zandvoort.nl. Duinkaarten zullen vanaf een later moment beschikbaar komen. Dus 4 en 5 juni twee grote kruisen door uw agenda. Ja. Want dan is het, zijn de racedagen driven bij Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. Ja, maar één tip, ga je niet verstappen, hè? Pas op. Nee, ik ga overstappen. Je gaat overstappen, <laughs> jawel. Breng me naar het water, de nieuwe single van Marco Borsato en Matt Simons. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou, dat het tijd was om te gaan. Je zei schat maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak door hoe je keek naar mij toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ik Ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer en leg me neer. It was early in the evening. all that she could give. And I felt her leaving me. But I learned how to live when she said, when she said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven in the grave en ik Ben klaar om op prijs te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag prijs te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. I'm ready to close my eyes. Johnny Albert-Jan richting Spanje. Joh, dat brengt me naar het water van Marco Bossato en Matt Simons. Het is bijna kwart voor. Tijd voor het gedicht van de dag. En volgens mij, Albert-Jan, gaat het over Pasen. Een dialoog met de paashazen. Men vroeg aan twee oude hazen... Wat doen jullie nou zo met Pasen? Ze wilden huppelend verder gaan. Bleven even toch maar staan. De ene sprak, ach, weet je wat? We zijn het eigenlijk met Pasen al een beetje zat. En we kunnen niemand zeggen dat wij hazen geen eieren leggen. De ander sprak nog wat verlegen... En in ons mooie stille bos kom je weer die duizenden mensen tegen. En ze hebben de meeste pret aan hun eieren van hunzelf daar neergezet. Met Pasen zijn wij hazen de klos. Wij, wij oude hazen zijn dan pas tevreden als het weer heerlijk stil wordt in ons bos. Een mooi eh, paasgedicht op de zondagmiddag bij CFM. Ik zou het gedicht willen noemen Wij zijn het haasje.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 Ja. Ja, maar de tweede paasdag komt er nog aan, hè? Ja, wel. Oh ja, een lekker dagje vrij. Dagje vrij. Oh. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. despedida para mí fue dura. cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Estaba 35,1 kilometer te gaan. Sorry, 35 kilometer te gaan. Het peloton op 37 seconden achterstand. En de Rus Kuznetsov alleen op kop. Maar hij gaat nu de berg op op de kasseien. Nou, hij heeft 37 seconden voorsprong. Dat zijn er 48 geweest. Dus langzaam maar zeker komt het peloton dichterbij. Ja, dat ziet er zwaar uit, eh, dat parcours, ik, zou zie. Nou, ik, krijg nu al spierpijn. <laughs> ik denk, jij ook al. <laughs> Hier is de single van de Brothers Janssen En we zingen even lekker mee met Stamp. blijft toch wel lekker hoor, zo'n eh, disco-klassieker op de zondagmiddag bij CFM. Helemaal uh, vanuit Zandvoort, 24 uur per dag, muziek en informatie. hoorde. de Brothers Johnson en Stamp. Jawel, het zit er alweer op, uh, Albert-Jan. Ja, en de finale van de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem, die gaan we niet meemaken. Met nog een achterstand van het peloton van 32, nog 32 kilometer te gaan... en een achterstand van een kleine 30 seconden op de leider, de Rus Kuznetsov... Eh, die, gaan, die finish gaan we niet meemaken. Maar de finish van Zandvoort op zondag gaan we meemaken. Ja, die hebben we meegemaakt. Die gaan we bij meemaken. Deze, bij deze. Bij deze. Bedankt iedereen eh, voor het luisteren. En eh, ja, volgende week ben ik er weer. Ben jij even anderhalve week weg? Ja, ja, mantelzorgen in Spanje. Mantelzorgen. In Spanje. Ja, Oh, wat vervelend. Ja, dat is <laughs> heel, jongen, Jongen, jongen. Als je dat toch moet doen, hè. Want ja, dat, nee, de, regering, de regering zegt van je moet meer, meer, moet meer binnen de familie die zaak <laughs> oplossen. ja. Nou, dan ben ik een van de eerste die dat wel wil doen. Ja, toch? ja. ja. ja. Maar je dus- vader komt niet naar jou toe dan? Nee, nee, dat, eh, dat, nee man, de beste man is 89. Oké, oké. En hoopt in oktober zijn 90ste eh, verjaardag te vieren. Dus eh, we gaan hem eens even weer wat eh, voorraad in de kast zetten. En dan kan hij weer een poosje tegenaan. Ik wens je heel veel eh, plezier en succes en sterkte. Komt goed, ik zal je missen. Ja, zo is het. Ik jou ook hoor. Dank je, dank je, dank je. <laughs> en eh, ja, morgen is de tweede paasdag. Gaan we even lekker van genieten nog. Ja, daar gaan we... Nou, het weer wordt niet mooi. Ik bedoel, is code geel. Dus wat dat betreft het zal het binnenhuisactiviteiten worden, denk ik. Zo is het. En zaterdag, dan ben ik er weer met Zandvoort op zaterdag.